Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Joost Klein ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat zegt zijn advocaat tegen Zweedse media. We weten het allemaal, Joost werd gedisqualificeerd door de IBU, e de organisatie van het evenement, omdat achter de schermen een incident is gebeurd. De advocaat zegt dat Joost alleen de camera van een fotograaf heeft weggeduwd, maar dat hij niemand heeft bedreigd. Na het incident begon de Zweedse politie een onderzoek. En dat wordt met spoed behandeld en is nog niet klaar. Joost Klein moet zich over een paar weken melden bij de Zweedse rechtbank. In het noorden van Frankrijk is een man doodgeschoten door de politie in de buurt van een synagoge. De man zou brand in het gebouw hebben veroorzaakt door een soort molotovcocktail naar binnen te gooien. En daar kreeg de politie een melding van. Toen die agenten daar eenmaal waren aangekomen troffen ze daar een man aan. Die zou gewapend zijn met een mes en een ijzeren staaf. En hij probeerde één van de agenten in ieder geval aan te vallen. Toen hebben de agenten het vuur geopend. De man werd verwond en overleed daarna aan zijn verwondingen. we weten nog niet wie de man is en waarom hij de synagoge en de politie aanviel. In Brazilië wordt het eerste Zuid-Amerikaanse land dat het WK voetbal voor vrouwen mag organiseren. Nederland had zich samen met België en Duitsland aangemeld, maar heeft dus verloren. Ja, en dat is heel zuur, zegt Gijs de Jong van de KNVB. We hebben met een groot team van mensen keihard gewerkt aan dit project. We hebben een geweldig bid afgeleverd. We hebben daarna een enorm uitgebreide campagne gevoerd. Vandaag een, een hele goede presentatie neergezet. En als je dan verliest, ja, dan is dat natuurlijk teleurstellend. Eh, maar ik denk wel dat het voelt alsof we echt eh, op topniveau een finale gespeeld hebben. Ja. Het aantal stemmen was 119 voor Brazilië en Nederland kreeg er 78. Het weer dan nog. Later vanmiddag trekken in het midden en het zuiden van het land zware buien over. Daar is het een graad of 17. In het noorden is het een stuk zonniger en ook warmer, bij zo'n 20 graden.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 Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears, the stars sky Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you.